In het park achter Paleis Den Bosch werd zaterdag een feest georganiseerd voor Amalia's 18e verjaardag. Volgens de Telegraaf waren er zo'n 100 gasten aanwezig. Volgens een kamerbrief van Rutte waren er 21 mensen uitgenodigd. Dat gaat in tegen de corona-adviezen van het kabinet.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 Trendwatcher Vincent Evers is tijdens een livestream thuis in Amsterdam slachtoffer geworden van een gewapende overval. Hij was met opiniepeiler Maurice de Hond aan het praten over corona toen opeens iemand riep om bitcoins. Wat is dit nu? Wat, is er? Wat is er? Bitcoins. Wat? Bitcoin. Ik heb helemaal geen bitcoin. Niet veel later werd het beeld zwart. Er zouden drie jongens met wapens zijn huis binnen zijn gelopen. Hij en zijn gezin zijn oké, twitterde hij later. En heb je nog een afgedankt voetbalshirtje of sjaaltje thuis liggen? Breng die dan naar modeontwerpster Ines uit Rotterdam. Zij maakt er weer compleet nieuwe dingen van, zoals jurkjes en vestjes, vertelt ze bij Rijmond. Het materiaal van vooral de shirts eh, is heel duurzaam. Het is mhm. natuurlijk gemaakt om in te sporten, dus het is... Ja. het, het, is echt stevig en duurzaam materiaal. Eh, daarnaast vind ik de artworks heel erg mooi. Die ziet op eh, zowel de voetbalshirts als de sjaals. En ja, op het moment dat je die verknipt, ehm, ontstaat er gewoon een heel mooi kleurenspel.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 en vacances. du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois, je me esas escenas just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, on a leader. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I so I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that that that that that. Sea of Love. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. arrastra la sandalias, llévame como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila que como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame tu locura. Baila morena, baila. Passie en liefde met The Sea of Love. Stay close, stay higher songs hoor je hier luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. I see your face cloud over like a little girl's And your eyes have lost their shine You whisper something softly I'm meant to hear Baby, tell me what's on your mind I don't care what people say about the two of us side Met nu The Sea of Love.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 a love like mine Someone who needs you Like I do You'll never see jij verdient Als je het even niet meer aan kan. En de nachten zijn zo eenzaam Weet dan dat ik je ook Verwacht, ja dan vraag je je af.